บุ๊กทู เจ็ดสิบสอง 72. 72. ต้อง Iets moeten doen. Iets moeten doen. ต้อง Moeten. Moeten. ผมต้องส่งจดหมาย Ik moet de brief versturen. Ik moet de brief versturen. ผมต้องจ่ายค่าโรงแรม Ik moet het hotel betalen. Ik moet het hotel betalen. คุณต้องตื่นแต่เช้า Je moet vroeg opstaan. Je moet vroeg opstaan. คุณต้องทำงานมาก Je moet veel werken. Je moet veel werken. คุณต้องตรงเวลา Je moet stipt zijn. Je moet stipt zijn. เขาต้องเติมน้ำมัน Hij moet tanken. Hij moet tanken. เขาต้องซ่อมรถ Hij moet de auto repareren. Hij moet de auto repareren. เขาต้องล้างรถ Hij moet de auto wassen. Hij moet de auto wassen. เขาต้องซื้อของ Zij moet inkopen doen. Zij moet inkopen doen. เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Zij moet de woning schoonmaken. Zij moet de woning schoonmaken. เธอต้องซักเสื้อผ้า Zij moet de was doen. Zij moet de was doen. เราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ Wij moeten zo meteen naar school. Wij moeten zo meteen naar school. เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้ Wij moeten zo meteen naar het werk. Wij moeten zo meteen naar het werk. เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ Wij moeten zo meteen naar de dokter. Wij moeten zo meteen naar de dokter. พวกคุณต้องรอรถเมล์ Jullie moeten op de bus wachten. Jullie moeten op de bus wachten. พวกคุณต้องรอรถไฟ Jullie moeten op de trein wachten. Jullie moeten op de trein wachten. พวกคุณต้องรอรถแท็กซี่ Jullie moeten op de taxi wachten. Jullie moeten op de taxi wachten.